7 Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Taiwan zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen bij een treinongeluk. Er zouden zeker 100 gewonden zijn. Ten oosten van de hoofdstad Taipei ontspoorden meerdere wagons van de trein, de Puyuma Express. Er waren zo'n 300 passagiers aan boord. Hoe de trein kon ontsporen is nog niet bekend. Toon Gispen, tekstschrijver van een aantal beroemde Nederlandse liedjes, is overleden. Hij schreef de tekst voor Manuela van Jacques Herp, Margrietje van Louis Neefs... en Niemand laat zijn eigen kind alleen van Willy en Willeke Alberti. Gispen was van 2001 tot 2005 wethouder in Utrecht. Hij was betrokken bij het ontstaan van muziekcentrum Tivoli Vredenburg... en het Nijntje Museum. Toon Gispen was al een tijd ziek. Hij was 80 jaar. In Rusland is verontwaardigd gereageerd op het plan van de Amerikaanse president Trump om het INF-kernrakettenverdrag op te zeggen. Dat verdrag werd in 1987 getekend door president Reagan en Sovjetleider Gorbachev. Het bepaalde dat er geen kernraketten mogen worden geproduceerd met een bereik van 500 tot 5000 kilometer, die vanaf de grond worden afgeschoten. Volgens Trump houdt Rusland zich niet aan die afspraken. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat het verdrag de VS blijkbaar in de weg staat bij het bereiken van de totale militaire overheersing. Hij noemt het voornemen van Trump om het verdrag op te zeggen een heel gevaarlijke stap. Ryanair krijgt veel kritiek vanwege een racistisch incident in een vliegtuig. Op een filmpje op sociale media is te zien dat een witte man een zwarte vrouw uitscheldt die bij hem in de buurt zit. Uiteindelijk krijgt de vrouw een andere plaats. Op sociale media spreken mensen er schande van dat Ryanair de racistische man niet uit het vliegtuig heeft gezet. Het weer, in het zuiden vrij veel zon, verder naar het noorden meer bewolking... en het wordt ongeveer 16 graden. Vannacht wat regen, morgen in de loop van de ochtend zon, vrij veel wind...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 Onlangs is hun album Honky Tonk Way uitgebracht en hun muziek wordt omschreven als Honky Tonk Country. Heerlijke muziek om dit tweede uur mee te beginnen. I honky tonk my way Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Knock Three Times. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Als je een fan bent van country legendes als George Jones, Waylon Jennings, Johnny Cash enzovoort, dan hoef je niet verder te zoeken. Dit is jouw man. Hij heeft de stem. Hij heeft de look. Hij heeft de brani en hij heeft het muzikaal vakmanschap samen met zijn muzikanten. Er stroomt real country door zijn aderen. Iedereen kan een cowboyhut opzetten en een klassieke country cover zingen in de stijl van George Jones. Zo zijn er 13 in een dozijn in Nashville, maar er hoort James Carothers niet bij. Onthoud die naam. family's needs. He puts in eight down at the factory. When he gets home, his feet are tired. If he had his way, he'd been a working with his hands. streets. Late at night, he fans that fire. When he wraps hold of that wooden wire. Days, years, his dream just disappears. They never once heard him complaining. Their every wish is his desire. And without them, he might have made it with his hands on wooden wire. Saginaw spruce, Tennessee. dat was James Carothers met Wood and Dwyer. Dwight Jokum is de act van de maand en hij scoorde in 1987 een top 10 hit met Please Please Baby. Om het in 1988 nog eens dunnetjes over te doen met een cover van Lefty Fritzels Always Late With Your Kisses.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 I know exactly how my poor man feels, and it's a dang old curse. the work is through. I can't stand my nine to five as much as I can stand you. Yeah, I'll drink to that. At least I don't live far. Cause from what I see, the whiskey sure loves me, and I love this bar. So bartender, pour another Michelle Canning is afkomstig uit Noordoost Massachusetts en staat bekend als een van de meest energieke artiesten in de bluegrass en country. Zij is een uitstekende banjo-speler en zangeres, maar speelt een verscheidenheid aan instrumenten, waaronder gitaar en bas. Haar nieuwe album, The Next 11 Miles, biedt nieuwe, opbeurende muziek. Het bevat een frisse kijk op klassieke country songs en traditionele bluegrass nummers. Zowel nieuw als oud werk komen aan bod. Met Knock Three Times tekent zij voor de cover van de week. geworteld in de tradities van de bluegrass en de country. Er kan op de band worden gerekend, dankzij hun krachtige muzikaliteit gecombineerd met Zinks soepele lead baritone vocals, die net zo goed klinkt in een bluegrass deuntje als een tranentrekkende country ballad. Eens luisteren of dat zo is als ze You Come Per Hair ten gehore brengen. me so. Well, I finally met a girl who turns me inside out. I'll tell you about her, for you all to know. You comb her hair every morning and make sure she dresses just right. sometimes I can hardly speak. I stammer and I walk right into doors. And just to hold her hand in mine makes me feel weak. You know her, honey, she's a friend of yours. You comb her hair she dresses just right. You comb her hair every morning and put her to bed every night. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De Flying Burrito Brothers was een country rockband. De belangrijkste leden van de oorspronkelijke band waren Graham Parsons, Chris Hillman, Pete Kleinoff en Chris Edridge invloed van violist Byron Berlijn zette de band ook op het spoor van de bluegrass. Graham Parson en Chris Hillman maakten eerder deel uit van de Birds. Hun allereerste LP, The Gilded Palace of Sin, is volgens muziekkenners een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Ik heb gekozen voor een drietal songs van Back to the Sweetheart of the Rodeo. Met als eerste song I've Got a New Heartache. that I'm still in love with you. Though you let me down, I hate to admit it, but I guess the talk is true. Or else you couldn't make my heart ache the way you do. I've got a heart to crowd you from my mind. I thought that I'd forgotten you, but I know that it's not true. Or else you couldn't make my heart ache the way you do. I've got a got a new heartache about an old sweetheart, and that's why I'm feeling so blue. That's why I'm feeling so blue. Uiteraard mag de titelsong van het album niet ontbreken om vervolgens af te sluiten met My Shoes Keep Walking Back to You. I've seen the world through a silver eagle, Reddit cars and custom vans. I've seen the good and the bad in people through the eyes of a five-piece band. Crossroads, Kees de Haan. I may say that I don't care Hold my head up in the air Even tell my friends I'm glad that you don't call But when the day is through My heart starts anew. And that's when I miss you most of all. And my arms Wish I had you back again For nothing else means half as much as you Our world just seemed to die The day you said goodbye And I can't forget no matter what I do verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Graham Mitchen neemt de trein. van Eastville Bell. De muziek wordt omschreven als melodieuze alt-country met treffende teksten. de top. J.P. Harris snijdt een pijnlijk persoonlijk thema aan in When I Quit Drinking. Fiddle, pedalsteel en de trillende zang zorgen voor de onvervalste sfeer van de honky-tonks van Waleer. Ook de Pistol Annies hebben de koppen weer bij elkaar gestoken. En met God My Name Change Back geven ze hun visitekaartje af voor het nieuwe album. Nights at home these days. I'm looking good, so my friends all say when they see me, yeah, which is kinda rarely. I do my drinking down at the soda shop. No more bars, no more barley pops for me these days. Yeah, I've changed my ways. And I know it seems that I'm better off, but I can't shake these thoughts, Lord, when I quit drinking. All my memories come back clear, and you'll find me weeping. I sky's still gray. Own thanks for the offer, but I'll just stay in and walk the floor again. Lord, when I quit drinking, all my memories come back clear, and you'll find me weeping and sitting off. start thinking about starting up again. ambitieuze en charismatische Kendall Gary is een singer-songwriter uit Louisville, Texas. Barefoot Country Mile is een eigen werkje. Ze werd geboren met talent voor muziek en begon haar muziekreis vanaf haar vierde. Toen al begon ze te zingen, waarna stemlessen volgden bij een klassiek geschoolde operazanger. Ze reisde de eerste negen jaar van haar leven over de hele wereld, maar nu lijkt ze rust gevonden te hebben. and are grateful for what we have. We're always taught to lend a helping hand, a reminder to understand. A barefoot country mile don't seem so bad. Yeah, barefoot country mile don't seem so bad. It don't seem so bad. before you complain. And never book a ticket on the lazy train. Daddy showed me what hard work means, and Mama taught me right from wrong. Now a barefoot country mile don't seem so long. Yeah, barefoot country mile don't seem so long. It don't seem so long. moeilijk te vinden en via die song laat Mary Elaine Jenkins horen weinig vertrouwen te hebben in mannen. Whitney Bell en de Bell Strangers brengen me naar huis met de song Take Me Back Home. Niet voor lang echter, want volgende week sta ik weer te trappelen van ongeduld om mijn programma weer te mogen doen. Tot volgende week.